uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In het Brabantse Hees is een automobilist gevonden... die zoveel lachgas had gebruikt dat hij buiten kennis was geraakt. De politie vond de man na een tip van een anonieme getuige. Die zei dat de man een uur lang bezig was om lachgas in te nemen. De auto van de man stond met draaiende motor in het centrum van Hees. De automobilist heeft een rijverbod gekregen. Mensen met een Turkse, Antilliaanse of Marokkaanse achtergrond... moeten meer hun best doen voor een baan dan mensen met een Surinaamse achtergrond. Dat staat in het grootste Nederlandse arbeidsdiscriminatieonderzoek ooit. De onderzoekers verstuurden ruim 4200 fictieve sollicitaties in 10 beroepsgroepen. Afgelopen jaar zijn 1,2 miljoen Nederlanders het slachtoffer geworden van digitale criminaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van de politie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De meeste mensen kregen te maken met vermogensdelicten... zoals fraude bij online aankopen. Vooral jongeren waren het slachtoffer van digitale criminaliteit. Het commissariaat voor de media is stuurloos en er heerst chaos, meldt NRC. De medewerkers van de toezichthouder zouden zich onveilig voelen. Ook is er ophef over nevenfuncties en het wachtgeld van de voorzitter die vorige maand vertrok... Het commissariaat zegt alle signalen van medewerkers serieus te nemen... en heeft hulp ingeschakeld van buitenaf. En de politie in Brazilië heeft een fabriek opgerold... waar Ferraris en Lamborghinis werden nagemaakt. De eigenaren van de fabriek, een vader en zoon, zijn opgepakt. Ze boden de auto's aan voor ongeveer 50.000 euro per stuk. De politie bekijkt nog hoeveel nep sportwagens de twee hebben verkocht. Het weer, het is bewolkt, af en toe zon.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 It's been proven my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that.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 Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show.